Enkele passagiers raakten licht gewond. één moest naar het ziekenhuis. toestel is veilig geland in Detroit. Volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC was de dader een Nigeriaanse man van 23 die op Schiphol een tussenlanding had gemaakt. Bij rellen in de Surinaamse stad Albina, waarbij honderden mensen betrokken waren, zijn in doden en zeker 13 gewonden gevallen. Ook zijn 20 vrouwen verkracht. De lokale bevolking van Marons, dat zijn nakomelingen van gevluchte slaven, vielen Brazilianen aan. Er werden ook winkels geplunderd. Er zijn al een tijd spanningen tussen de plaatselijke bevolking en de Brazilianen die daarna goud zoeken. Bij een brand in zorgcentrum Pijzen in Drenthe zijn twee bejaarde bewoners gewond geraakt. Een van de bewoners vloog in brand, maar werd snel geblust door een verpleegkundige. De brand die daarna ontstond is snel door de brandweer van Pijzen gedoofd. Bewoners van één etage van het zorgcentrum zijn geëvacueerd. In de Amerikaanse, stad, in de Amerikaanse staat Oklahoma is de noodtoestand afgekondigd vanwege de zware sneeuwstorm die het midden van het land teistert. In verschillende staten hebben de autoriteiten vliegvelden afgesloten waardoor veel vakantievluchten zijn geschrapt. In de staat Montana is de temperatuur min 34 graden Celsius. De sneeuwstorm in de VS is de zwaarste in jaren. Door noodweer in Marokko zijn zeker vijf mensen omgekomen en twaalf mensen gewond geraakt. Zware regenval veroorzaakte overstromingen in verschillende delen van het land. De doden vielen in Agadir, Marrakesh en Taza. In Casablanca en Marrakesh storten huizen in door wateroverlast. Het weer in de kustprovincies kans op een enkele bui blijft vannacht boven nul. Morgen in het zuiden en oosten af en toe zon.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 Met kerst ben ik alleen. mee zou maken, waar deed ik verkeerd? Je weet, ik ben niet hard en zeker niet van steen. Met warmte. Kerst. Met ZFM. Tonight the stars shine for the children and light the way for dreams to fly.